uur. Morat Rouakili met het NOS Journaal. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald... meldt Stichting HIV Monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP... dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken... ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van aids. De ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. In een huis in Kuik in Brabant zijn twee doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen... maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. FC Volendam heeft de schorsing van speler Tyrell Wouter met onmiddellijke ingang opgeheven. De club had de speler van Jong FC Volendam geschorst... omdat hij werd verdacht van mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. De voetbalclub meldt dat ze de beelden hebben bekeken van het incident... en daarop zagen dat Wouter juist alles in het werk heeft gesteld... om de twee vechtende bezoekers uit elkaar te halen. Hij heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf... of enige andere laakbare gedraging. Al dus de directie en het bestuur van Jong FC Volendam. Turntrainer Frank Louter is door het instituut Sportrechtspraak, de ISR... schuldig bevonden aan ongewenst gedrag in de turnzaal. Maar hij krijgt geen straf. De eis was een voorwaardelijke schorsing van twee jaar. Er waren negen klachten over grensoverschrijdend gedrag, alles van voor 2012. De tuchtcommissie vindt het opleggen van een straf voor iets dat zo lang geleden is niet opportun. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over de rest van ons land. Morgen is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog.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 Questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrende. de zon. Hij roept je naam. Dit is jouw moment, dus ga nu maar. there comes a time no, no. Het ritme van Zandvoort.